Marielle Hageman met het NOS Journaal. Op de Europese beurzen is de winst van gisteren verdampt. In Amsterdam sloot de AEX 3,4% in de min. In Frankfurt, Londen en Parijs waren de verliezen nog groter. De beurs in Frankrijk sloot bijna 5,5% lager. De Franse banken zijn volgens analisten de nieuwe zorgenkinderen op de beurs, omdat ze veel geld hebben uitstaan in Italië en Griekenland. Ook op Wall Street worden verliezen geleden. Meteen na de opening dook de Dow Jones in het rood en staat nu op een verlies van bijna 4%. De Tweede Kamer wil dat er snel een eind komt aan de verwarring over het steunpakket aan Griekenland. De Kamercommissie van Financiën houdt nog volgende week een debat over het pakket, dus nog tijdens het reces. Een groot deel van de oppositie vindt dat premier Rutte na de Europese top van vorige maand een verkeerde voorstelling van zaken heeft gegeven over de steun. Volgens de oppositie heeft hij zich 50 miljard euro verrekend en weigert hij dat te erkennen. De Taliban-strijders die verantwoordelijk waren voor het neerhalen van een Amerikaanse Chinook-helikopter in Afghanistan zijn gedood. Dat is gebeurd bij een luchtaanval, zei een Amerikaanse legercommandant. De aanval was gericht tegen twee Taliban-strijders die na de aanslag met een granaat op de Chinook op de vlucht waren geslagen. In de helikopter zaten 38 Amerikaanse en Afghaanse militairen. Een man die was aangehouden op verdenking van brandstichting in Leusden is vrijgelaten. Volgens de politie heeft hij niets te maken met de reeks branden in huizen met een rietkap. Surveillerende agenten hielden de man zondagnacht aan omdat hij brandrook en zijn handen zwart waren. Gebleken is nu dat het te maken had met zijn hobby, het sleutelen aan motoren. André Grijpel heeft ook de tweede etappe van de Eneco Tour gewonnen. De Duitser bleef in de rit naar de Belgische Ardooien, de Amerikaan Ferrer en de Noor Boasson Hagen in de massasprint voor. Taylor Finney blijft leider in het algemeen klassement. Het weer. Vanavond en vannacht bewolkt en af en toe regen. Morgen in het noorden nog regen. Verder overwegend droog. In het zuidoosten zonnige periode. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste files komen door de werkzaamheden op de A20 bij Rotterdam, maar ook op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Een file bij afrit Bunschoten van 5 en tussen Eembrug en Knoopend Hoeflaken ook 4 kilometer file. A4 Amsterdam richting Den Haag bij Zoeterwoude Rijndijk door een ongeluk 4 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. A13 Den Haag richting Rotterdam voor Knoopend Kleinpolderplein 4 kilometer. A15 Europoort richting Rotterdam tussen Hoogvliet en Knoopend Vaanplein 6. Op de A20 Gouda richting Hoek van Holland, daar is dus een ongeluk gebeurd. Tussen knooppunt Brechtseplein en Schiedam-Noord 9 kilometer file.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 oud en nieuw. Hè? Ik heb hier eh, heel wat nieuwe cd's mogen downloaden van de platenmaatschappijen. Dat Laat ik u later in deze uitzending wel horen. In ieder geval Matt Jenkins. Met I want to. I go to work. I go to church. Get down on my knees and pray. sleep. I see sommige platen kun je gewoon niet eh, stil blijven zitten. Hè? van begin af aan, de eerste toon die klinkt en je zit eigenlijk al een beetje mee te zwingen achter je microfoon, in mijn geval dus. En dat heb ik ook met dit nummer van uh, Bad As I Want To van eh, Matt Jenkins, door hem zelf geschreven. En dit, dit is dan weer Julie Roberts. zij heeft het over haar buurvrouw, oftewel Girl Next Door. Small town homecoming queen, she's the star in this scene, there's no way to deny she's lovely Perfect skin, perfect hair, perfumed hearts everywhere Tell myself that inside she's ugly you are sure to zeg dat wel, eh, Judy Roberts. Waarom zou je eigenlijk jaloers zijn op je buurvrouw? Girl Next Door, geschreven door uh, Marty Dudson. Ik wou eigenlijk zeggen Marty Drayburn. Dat is ook zo'n man die prachtige liedjes kan schrijven. Maar eh, dit is dus Marty Dudson. Nog een dame. Gretchen Wilson. En zij zegt... I ain't never had a problem with California. There's a lot of good women. Sacramento, heeft het helemaal zelf geschreven hoor, deze Gretchen Wilson. En ze liet het eh, produceren door eh, John Rich, daar is hij weer, van eh, Big and Rich en Mark Wright. Tracy Bird. Hij liet het produceren door Key Brothers. Cheapest motel in town. The glasses were all plastic. Little bars and no name So. No cable on the TV The ice machine was broke Well, I guess that's what you get For 19 bucks and some change But the cheapest motel in town Cost him everything They used the never crossed their mind Maybe they should have opened it Instead of that high dollar wine It was just their little secret A hideaway out West Maine, But the cheapest motel in town Cost him everything He went from in the suburbs to an apartment in town. From being met at the door by two little kids to a stray dog he'd found. He paid the price for pleasure. Now he can't afford the pain. In the cheapest motel in town cost him everything thought no one would find him But it isn't hard to spot A brand new black Mercedes-Benz In that gravel parking lot He fooled his wife till one night She saw something he couldn't explain And the cheapest motel in town cost him everything. He went from home in the suburbs to an apartment in town from being married cost him everything Cost him everything tegen u zeg Chris Christofferson, dan weet u dat ik het heb over een eh, man die eh, al jaren niet meer bezig is in de muziek. Hij eh, heeft zich meer toegelegd op ja, de politiek, mag je gerust zeggen. Hè? En toch zijn er nog nummers die door hem geschreven zijn, die nog steeds opnieuw uitgebracht worden hoor. Onder andere door niemand minder dan Rodney Crowell. I heard the front door Closing softly the sun for rising For the worst is yet to come Cause this morning She's just leaving zei daar al tegen u van, eh, ik krijg weer regelmatig eh, berichtjes binnen via mijn mailbox van, je kunt weer een cd downloaden bij een platenmaatschappij. En dan denk ik bij mezelf van, ik ben benieuwd wat ik nu weer mag downloaden. En ik heb er weer eentje gedownload van Christy Bowerly. En deze dame, de cd althans van deze dame, die is nog warm van het branden. in home. his minstrels of the night stained on his breath. He serves a lullaby to put her to sleep. It's a side of him she rarely sees, and he whispers, "I love you." She'll take what she can get. op deze cd van Christy Bowley en eh, ik heb de bio nog even heel snel doorgelezen en er staat in dat zij op vierjarige leeftijd al begonnen was met eh, het schrijven van liedjes en daarnaast heeft ze nog heel veel meegedaan aan eh, tv-shows ze heeft geacteerd in films en ze heeft ook nog op het podium gestaan als toneelspeelster dus een bezige dame deze Christy Bowley. ik wil u nog één track van dezezelfde cd laten horen u hoeft ook niet naar uw platenzaak te rennen, naar uw favoriete platenzaak te rennen om deze cd van die Christy Bowerly aan te schaffen hoor, want daar zal hij beslist nog niet liggen. Je hebt soms eh, hele mooie duets, hè? maar soms heb je ook speciale duets tussen vader en dochter. Leroy Parnell samen met zijn dochter Allison in Daddies and Daughters. when I saw you and still I could not believe Face to face with an angel They're staring right back at me Placed in these working man's arms By the hands of the Father Oh, Mary, full of grace bless the love daddies and daughters Tucking you and reading Goodnight Moon every night Then kneeling down saying our prayers side by side Down on my knees with you I swear I never stood taller full of grace, bless the love between daddies and daughters. Every time I see you now you the love between daddies and daughters. secret place Safe from all time and all distance There you will remain The faith you've had in me Made me and my faith so much stronger And the love between daddies and daughters. vader en dochter Parnell, daddies en daughters. Er zijn ook eh, twee dames, luisterend naar de naam Sally en Tensel. Senkler, moet het wel, Senker, sorry, Senker. Sally en Tensel Senker, zij eh, zijn alle twee afkomstig uit, eh, uit Amerika, hebben de country music in hun hart gesloten, althans de bluegrass music. Ze luisteren naar de naam The nest Best Thing. request that I'm playing is really blue. Theory, Next Best Thing. Een cd die ik eh, pas geleden ook eh, heb mogen downloaden bij een platenmaatschappij. En deze cd zou ik daarnaast kunnen zetten Een beetje à la Alison Krauss en haar Union Station. Ashley Blankenship, zij heeft ook vier heren achter zich staan. Blades of Blue, zo noemen de heren zichzelf. En natuurlijk ook de Bluegrass. I'm Only Passing Through. Door hunzelf geschreven. van een cd uitgebracht in 2011 onder zijn eigen naam. Hij heeft het over zijn grote liefde. My old horse, she's a one of a kind. Gets me when I'm going, she's a friend of mine and I love her. And she don't need to sleep in the barn at night. And if I don't feed her, she'll be alright. pull her back And she's flown, she'll roll on one And she turns more heads than my girlfriend's ass When I go through town Way too fast stalen paard, zijn Harley Davidson, zijn motor, dat is zijn alles hoor. En als ik het over een Iron Wars heb, dan heb ik het over mijn fiets. Michelle Nixon met haar cd, A Place I Belong. It's been a while, our last goodbye, you left me standing. brush in hand Painting waves as they dance upon the sand With every stroke he brought to life The deep blue of the ocean against the morning sky I ask him if he only painted ocean sings. He said, For twenty dollars, I'll pay you anything. Could you pay me a Birmingham? Make it look just the way I planned. A little house on the edge of town, porch going all the way around. Put her there in the front yard swing. Cotton dress, make it early spring. For a while she'll be mine again. If you could paint me a Birmingham. He looked at me with a knowing eye. side Picked up a brush And said to me Son, just where in this picture would you like to be? be a Birmingham Make it look just the way I planned A little house on the edge of town porch going all the way around Put her there in the front yard swing Cotton dress make it early spring For a while she'll be mine again If you could paint me a Birmingham Paid me a Birmingham Birmingham. kent u eh, beslist wel. Paint Me a Birmingham van Tracy Lawrence. Door hem, eh, door hem zelf geschreven en nu weer terug te vinden op een cd. Die ik pas geleden heb eh, mogen <laughs> downloaden ook weer. en de cd die heet The Singer. En eigenlijk zijn het allemaal ja, de nummers die je al kent van hem. Dus het is gewoon een best-of cd geworden. Hè? Find Out Who Your Friends Are is ook zo'n nummer dat staat op dezezelfde cd. Run your car up the side of the road, get in a ditch way out in the middle of nowhere. I'll get yourself in a bind, lose your shirt off your back. Need a floor, need a couch, need a bus fare. This is where the rubber meets the road. This is where the cream is gonna rise. This is what you really didn't know. This is where the truth don't lie You find out who your friends are Somebody's gonna drop everything Run out and crank up their car Hit the gas, get there fast Never stop to think what's in it for me Or it's way too far They just show on up With a big old heart You find out who your friends are Everybody wants to slap your back Wants to shake your hand When you're up on top of that mountain Let one of those rocks give way Then you slide back down Look up and say Who's around then uh, This ain't where the road comes to an end This ain't where the bandwagon stops this is just one of those times when a lot of folks jump off. You find out who your friends are. Somebody's gonna drop everything, run out and crank up their car. Hit the gas, get there fast, never stop and think what's in it for me. Or it's way too far. They just show on up with a big old heart. You find out who your friends are oh, When the water's high oh, When the weather's not so fair When the well runs dry Who's gonna be there? You find out who your friends are Somebody's gonna drop everything Run out and crank up their car Hit the gas, get that fast Never stop to think what's in it for me or it's way too far They just show on up With a big old heart You find out who your friends are Yeah, yeah You find out who your friends are Run your car off the side of the road Get stuck in a ditch way out in the middle of Bus fast misschien wel autobiografisch van deze Tracy Lawrence. Find out who your friends are. Ja, als je rijk bent en je hebt succes, dan wil iedereen je kennen. En iedereen wil je op je schouders slaan. Zo van, hé hey maat, ik ken je nog. Hè? Ken je mij ook nog? En dan op een gegeven moment gaat het wat minder met je. En dan, zijn ze, dan komen ze niet meer met hun handen om je schouders. Of eh, als je dan eens een keertje ergens bent en ze moeten je naar huis brengen. Dan zeggen ze van, hier in de buurt komt toch de bus? En and Dunn. Ze doen het samen met Cheryl Crow en Vince Gill. Building Bridges. Heng de Vito heeft het geschreven, dus ook hier is het weer Pop Meets Country.